Oud-VVD-leider Joris Voorhoeven heeft vorige week zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is het niet eens met de deelname van de partij aan een regering met gedoogsteun van de PVV. In een toelichting zegt hij er erg ongeluk zegt hij erg ongelukkig te zijn dat de VVD zich afhankelijk maakt van de partij van Wilders. Persoonlijk wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor nemen, zei Voorhoeven. Eerder dit jaar werd bekend dat oud-VVD-leider ook lid was geworden van D66. Hij deed dat uit onvrede met het internationale beleid van de VVD. Voorhoeven was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Defensie. Op dit moment is hij lid van de Raad van State. Bij een gaslekkage in een bedrijfspand in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer heeft uit voorzorg tientallen mensen geëvacueerd. Het zijn medewerkers van het bedrijf zelf en omliggende bedrijven. Door de lekkage vanochtend kwam het gevaarlijke gas ethyleenoxide vrij. De brandweer probeert met een watergordijn te voorkomen dat het gas zich verspreidt. De brandweer is nog bezig met metingen om te kijken hoe hoog de concentratie gas in de lucht is. In China zijn zeven verdachten aangehouden in een nieuw melkfraudeschandaal. In een melkfabriek in de provincie Shaanxi is 26 ton melkpoeder vermengd met melamine. Onder de gearresteerden is de directeur van de melkfabriek. Melamine wordt gebruikt bij de productie van plastic en kan gevaarlijk zijn voor baby's. Twee jaar geleden stierven zeker zes Chinese baby's die melk met melamine hadden gekregen. Het CNV gaat komend jaar een loonsverhoging eisen van minimaal 1,5 procent. Daarmee gaat de loonontwikkeling gelijk op met de inflatie. Volgens het CNV wordt dit jaar werk boven inkomen, gesteld. De Christelijke Vakbond vindt dat bedrijven vooral moeten investeren in ouderenparticipatie en goed jongerenbeleid. Later vanmiddag komt ook de grootste vakcentrale, de FNV, met de inzet voor de CAO-onderhandelingen. Het weer. In het noorden veel bewolking en buien. In het zuiden is het overwegend droog met af en toe zon.